4 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Nederland maakt zich in Europa opnieuw sterk voor een Europese vliegbelasting. Staatssecretaris Snel heeft met nog acht EU-landen... waaronder Duitsland en Frankrijk in Brussel een oproep gedaan... aan de Europese Commissie om snel met voorstellen te komen. Volgens de staatssecretaris is het niet uit te leggen dat vliegen nauwelijks wordt belast... en daardoor veel goedkoper is dan vervoer over de weg of met de trein. Op welke manier de vliegbelasting moet worden doorgevoerd maakt, maakt Nederland niet uit, als hij er maar komt. De Rotterdamse politie heeft nog eens drie mensen aangehouden... vanwege de mishandeling van een agent die een trouwstoet langs de kant van de weg zette. Tijdens het onderzoek werd de politie tegengewerkt... door een aantal familieleden van het bruidspaar en die zijn nu aangehouden. Het gaat om de bruidegom zelf, zijn vader en de moeder van de bruid. Een 25-jarige broer van de bruid zit al langer vast. Hij zou de agent zo hard hebben geslagen dat hij bewusteloos raakte. Het Openbaar Ministerie is op zoek naar een belangrijke getuige in een viervoudige moordzaak. De man is na verhoor ondergedoken en spoorloos verdwenen. Bijna een jaar geleden vond hij als eerste vier doden in een bedrijfspand in Enschede. De mannen waren met geweld om het leven gebracht. In het pand zou een growshop hebben gezeten. Onduidelijk is of de getuige iets van de moorden heeft gezien. Volgens RTV Oost is het een Vietnamees die illegaal in Nederland verblijft. Het OM zegt dat hij nooit verdachte is geweest in de zaak. In Engeland zijn gisteravond 15 mensen uit een vrachtwagen gehaald. Ze worden ervan verdacht dat ze het land illegaal zijn binnengekomen. Ze zijn tussen de 16 en 30 jaar oud en werden gevonden na een tip van een ooggetuige... in een vrachtwagen in de buurt van Chippenham ten westen van Londen. Waar de mannen vandaan komen en welke route de vrachtwagen heeft afgelegd is nog onbekend. De chauffeur komt uit Ierland, hij is ook aangehouden. Het weer tegen de avond wordt het vanuit het zuiden droog. Het is een graad of 9 en er waait een matige zuidenwind.